Freddy van met het NOS-journaal. De Pakistanse president is in India. Het is voor het eerst sinds 2005 dat een staatshoofd van Pakistan op bezoek is in het buurland. Het islamitische Pakistan en het overwegend hindoeïstische India werden in 1947 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Sindsdien zijn ze drie keer met elkaar in oorlog geweest, onder meer over de regio Kashmir. De betrekkingen bereikten een dieptepunt in 2008 na de aanslagen door Pakistanse terroristen in Mumbai. Daarbij kwamen 166 mensen om het leven. Officieel is Zardari voor een privébezoek in India, maar hij heeft ook een ontmoeting met premier Singh. Volgens ingewijden komen er geen gevoelige zaken ter tafel. De website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is aangevallen door hackers. De site was daardoor slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om het e-mail en telefoonverkeer in de gaten te houden. Critici noemen het voorstel een aanval op de privacy. Het Joodse en christelijke paasfeest vallen dit jaar samen. Joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte, christenen met Pasen de verrijzenis van Jezus Christus. Omdat de Joodse jaartelling verschilt van de christelijke vallen de twee feesten lang niet altijd samen. Paus Benedictus is gisteren in de Sint-Pieter in Rome voorgegaan in de Paaswaken. Vandaag spreekt hij de zegen Urbi et Orbi uit. De eerste fans van Heracles zijn vanuit Almelo vertrokken naar het stadion De Kuip in Rotterdam, waar de Almeloze club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 17.500 Heracles-aanhangers gaan naar Rotterdam. Het gros van hen wordt vervoerd in 325 bussen. Het is de eerste keer dat Heracles een bekerfinale speelt. De wedstrijd wordt door fans de wedstrijd van de eeuw genoemd. Het weer... Vanochtend nog opklaringen. Vanuit het westen neemt de bevolking toe. De rest van de dag blijft het bewolkt, maar droog. Tegen de avond vanuit het westen regen. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.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 Het, het, komt van een cd van de DJ van die ook wel eh, de cd's of de muziek arrangeert van Café Del Mar. wellicht wel bekend. Um, en dit was eh, een mooi stukje piano. <laughs> Eh, mijn naam is David Habig en tegenover mij zit Jeroen van Sluisdam. Oké, okay, eh, wij gaan verder met de New Call Collective, een Nederlandse band onder leiding van Benjamin Herman. Ehm, ze zijn opgericht in 1994. Benjamin Herman speelt op saxofoon. Hij wordt vergezeld door Anton Goudsmit op gitaar, Joost Kroon op drums, Frank van Dok op percussie eh, en nog een heel stel andere. Ze treden ook heel vaak op met, eh, met een big band waarin nog veel meer Nederlandse muzici plaats eh, nemen. We gaan een nummer draaien van hun eerste album. dat album heet Bring It On. En we gaan het nummer draaien dat heet Coming Back For More. Baby. U heeft opnieuw geluisterd naar Ruben Heijn. David en ik hebben eigenlijk onafhankelijk van elkaar Ruben Heijn meegenomen vandaag. En we vonden het absoluut de moeite waard om eh, ze beide te draaien. Dit nummer komt van het album uit 2011. Het is live opgenomen met het Metropool Orkest en het heet No Matter What. Ja, zoals ik al net vertelde zat ik dus heel eventjes op de Blue Note site uh, vanmorgen bij het uitzoeken van mijn muziek. En daar kwam ik dus eh, de cd van de DJ van Café Del Mar eh, tegen. En eh, daarop stonden een aantal hele interessante artiesten, waaronder ook Stacey Kent, welke ik al eerder eens heb gedraaid. Ehm, ze zingt voornamelijk in het Frans. En ik lees hier ook dat ze bijvoorbeeld genomineerd is in 2009 voor een Grammy Award voor Best Vocal Jazz Album. nou, dat is nogal wat en het klinkt ook eh, behoorlijk. Hier is Stacey Kent met Samba Saraba. c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais chanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. C'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la somme que je veux. la chanson encore d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sont l'aimer. Moi je l'aime et j'ai pas le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Sans sa poésie a des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est There'll be no light of It's forever From the start If I'm unlucky There will be a time and place You will kiss me place you will kiss me geluisterd naar Melody Gardot met het nummer If I'm Lucky. Dit keer niet op een van haar eigen albums, maar op een album van Charlie Hayden's Quartet West. Dit album staat vol met zangeressen en het zijn de mooiste nummers. Eh, op dit album vindt u naast Melody Gardot ook Cassandra Wilson, Diana Krall, eh, Nora Jones, Renee Fleming en Ruth Cameron. Ja, uh, sprekende over Nora Jones. Zij komt eerst in mei, gaat ze de nieuwe eh, album release eigenlijk. En daar heb ik alvast een voorproefje van het nummer Traveling On van Nora Jones. time for summer skies for hummingbirds and butterflies for tender words the daffodils above. A time for holding hands together. colored weather A kind of make-believe That we've been dreaming time goes drifting by The willow bends And so do I But oh my friend Whatever sky above I've known a time for spring A time for fall But best of all A time together A time for rainbow colored weather A kind of make-believe That we've been time goes drifting by The willow bends And so do I But oh my friend whatever sky above. I've known a time for spring. A time for fall. But best of all, a time heeft geluisterd naar Shirley Horn met A Time for Love. Shirley Horn is een van de vier grote Amerikaanse jazzdiva's. Uh, ze, komt, ze is geboren in 1934, overleden in 2005. Eh, dit nummer komt van het album Here's to Life. En hierin wordt zij uh, vergezeld door een orkest. We gaan verder met een nummer van een van de andere grote Amerikaanse diva's, Billie Holiday. Het nummer wat we draaien is PS I Love You. Dear, I thought I'd drop a line The weather's cool The folks are fine I'm in bed each night at nine. P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all, I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you Right to the Browns Just as soon as you're able They came around to call I burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say. And so I'll close. But by the way, Everybody's thinking of you P.S. I love you Right to the Browns Just as soon as you're able They came around to call burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say And so I'll close But by the way Yes, I love you Love you Love you U heeft geluisterd naar Billy Holiday met P.S. I Love You. Ja, en dan had ik er nog eentje. Um wij kijken natuurlijk altijd eventjes naar het programma van onze vrienden bij de Jazzclub Haarlem. En eh, de Haarlemse Jazzclub. Uh, daar kijken we eventjes goed naar het programma. Kijken of eh, we wellicht wat kunnen promoten wat zij gaan draaien. En zo gaan zij bijvoorbeeld zondag 15 april, dat is volgende week volgens mij... Uh, Mirjam Gaasbeek draaien. En daar vond ik wat van. En dat klonk echt enorm goed. Het nummer heet I Got You en uh, eh, Mirjam Gaasbeek dus. to stay or go What to leave and how come I don't know Choices here to make I gonna learn from my mistakes? Can I take my time to grow up to be a girl who's wise and old? Knows when to take a chance, how to listen and to be a friend. It'll take some time to figure out, but I wanna know. Day in life with tricks and changes come sometimes goes The world is turning upside down it's hard to keep Keep the faith in all what I believe I'm proud but I am not afraid to fall Cause I know what I got Took some time to figure out but Now I know Playing life with tricks and changes What comes sometimes goes upside down But I don't care a bit Cause I know my star and moon will always see you soon Cause baby I love you I got you Playing life with tricks and chains. tempo erin gooien om het uur af te sluiten. Dit was nummer Black eh, van Joe Henderson's album. Ehm, eh, het, is het laatste album van eh, Joe Henderson op Blue Note. Hij heeft er nog vele meer gemaakt, maar op een ander label. Het album heet Mode for Joe. Ja, Gare du Nord komt weer met een nieuw album. Of is er inmiddels al. het heet Lily White Soul. Um, daar zijn natuurlijk een aantal hele leuke nummers van hebben gehoord. Ehm, ja, het wordt weer, wordt weer een fantastisch album zoals we van hun gewend zijn. Ehm, we draaien het nummer More Than Madly. betekent dat eh, onze uitzending er bijna op zit. We hopen dat u genoten heeft tijdens het paasontbijt eh, met wat relaxte muziek. We zien u graag, eh, volgende week zondag weer terug met twee andere collega's. En voor straks veel plezier met, met de speurtocht hier in het dorp. We zagen de paashaas net voorbij komen. En we hebben nog één klein nummertje om het uur af te sluiten. Ja, we gaan het uur uit met Ike Quebec met Blue Samba.